Dit is Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Tegen de arrestatie van ex-generaal Mladic uitgelopen op relletjes. Kleine groepen betogers gooiden met stenen en vernielden winkelruiten. Een paar mensen raakten gewond. Enkele tientallen betogers werden gearresteerd. De demonstratie zelf verliep rustig. Er waren zo'n 7000 mensen, vooral aanhangers van nationalistische bewegingen. President Obama heeft het gebied in Missouri bezocht dat is getroffen door de verwoestende tornado. Hij beloofde de overlevenden dat ze niet alleen zullen worden gelaten. In een herdenkingsdienst kreeg hij luid applaus toen hij zei dat het land hen zal bijstaan bij elke stap die ze moeten zetten. Vorige week veegde een tornado een derde van het stadje Joplin van de kaart. Er zijn 120 doden geteld, 40 mensen worden nog vermist. De Wereldvoetbalbond FIFA ziet geen aanleiding om een corruptieonderzoek in te stellen tegen president Blatter. De ethische commissie van de bond wil wel dat er nader onderzoek komt naar vicepresident Jack Warner en Mohammed bin Hammam. Die zijn voorlopig geschorst. Ze zouden hebben geprobeerd stemmen te kopen voor de tegenkandidatuur van bin Hammam voor het presidentschap van de FIFA. Een jongen van 18 heeft in Capelle aan de IJssel in de metro een bejaard echtpaar mishandeld. De bejaarde man van 80 botste met zijn rollator tegen de jongen aan. Die deelde daarop klappen uit. De bejaarde vrouw probeerde tussen beiden te komen, maar zij werd door de jongen weggeduwd. De man werd met hoofdwonden naar het ziekenhuis gebracht. De jongen is gearresteerd. Bij het stadion van ADO Den Haag hebben meer dan 8000 supporters het bereiken van Europees voetbal gevierd. ADO plaatste zich daarvoor ten koste van FC Groningen. VVV heeft zich ternauwernood weten te handhaven in de eredivisie door gelijkspel tegen FC Zwolle. Ook Excelsior speelt komend seizoen weer op het hoogste niveau. Het weer in de loop van de nacht overal droog. Het wordt 10 tot 13 graden. Overdag wordt het warm van 20 graden aan de kust tot 26 in Limburg.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 Girl, I refuse. You I'm me confused with some other guy nothing, baby Bridges the burn Now it's your turn It's your turn To cry So tell me a rhythm Go on and just Tell me a rhythm Go on and just Tell me a rhythm Baby, go on and just Tell me a rhythm Damage is done, so I guess I'll be leaving. Oh image is done, so I guess I believe in. Oh, damage is done, so I guess I believe in. Oh, damage is done, so I guess I don't have to say, don't have to what, say you what you did.